van Tijn met het NOS-journaal. Amateurvoetballers uit Venlo hebben vanmiddag een tegenstander uit Reuver mishandeld. Tijdens de wedstrijd tussen Reuver 5 en VOS 6 ontstond een vechtpartij. De man van 30 moest met een ambulance naar het ziekenhuis worden gebracht. Over zijn verwondingen is niets bekendgemaakt. Er zijn geen arrestaties verricht en de aanleiding voor de vechtpartij wordt nog onderzocht. In Duitsland, in de deelstaat Hessen, zijn negen paarden en tien honden... die s'nachts in een verblijf op een veldje zaten, daar s'morgens dood gevonden. Ze zijn mogelijk getroffen door de bliksem. Afgelopen nacht trok er onweer over het dorpje. Er zijn geen sporen van een misdrijf. De dieren behoorden bij een circus. De alarmcode voor de luchtvaart boven de IJslandse vulkaan Badabunga is weer terug naar oranje. Dat betekent dat er weer mag worden gevlogen boven en in de buurt van de vulkaan. Er is geen as uitgestoten bij de nieuwe uitbarsting van de vulkaan vanochtend. De afgelopen weken zijn er duizenden bevingen in het gebied geweest. In Thailand is een nieuw kabinet gevormd waarin veel hoge militairen zitten die hoofdrolspelers zijn geweest tijdens de politieke onrust in Thailand. Enkele van de nieuwe ministers waren als militair betrokken bij het neerslaan van de betogingen in 2010. In die periode kwamen 90 mensen om het leven. De Stichting de Noordzee heeft de afgelopen maand ruim 20.000 kilo afval van het strand gehaald. En dat is drie keer zoveel als bij dezelfde actie vorig jaar. Aan de schoonmaakoperatie deden zo'n 1500 vrijwilligers mee. Ze vonden onder meer visnetten, maar ook wc-borstels, plastic, sigarettenpeuken en grote hoeveelheden snoep- en drankverpakkingen. Stichting de Noordzee wil met de actie mensen bewust maken van het afvalprobleem. Het weer, de buien nemen af, het klaart op en er kan in het binnenland een mistbank ontstaan. Temperatuur vannacht tussen de 11 en 14 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later bewolkt met af en toe nog wat zon.